Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden door het slechte weer. In Groningen mocht het WK-plein pas vanaf 8 uur vanavond betreden worden... vanwege de harde regen en kans op onweer. Inmiddels staat het plein helemaal vol... met duizenden voetballiefhebbers die de wedstrijd tegen Argentinië buiten bekijken. De gemeente raadt supporters daarom aan om de wedstrijd in een café te volgen. Door een stroomstoring zaten Kerkdriel, Rossum en Velddriel vlak voor het begin van de wedstrijd zonder stroom. Netbeheerder Liander meldt dat de storing inmiddels bij iedereen is verholpen. De FIFA heeft per direct de voetbalbond van Nigeria geschorst. Dat betekent dat het land, achtste finalist op het WK in Brazilië, voorlopig geen officiële wedstrijden mag spelen. Ook voor clubs zijn internationale duels voorlopig verboden. Na de uitschakeling op het WK constateerde de FIFA verregaande bemoeienissen van de nationale regering met de Nigeriaanse bond NFF. Dat is volgens de FIFA-regels niet toegestaan. Zo werd de voorzitter van de Nigeriaanse bond na aankomst uit Brazilië gearresteerd en werden andere officials uit hun functie gezet. De Palestijnse groepering Hamas heeft vanuit Gaza geprobeerd om met raketten een kerncentrale in Israël te raken. Twee raketten kwamen neer in open veld. De derde werd in de lucht onderschept door het Israëlische raketafweersysteem. Er is voor zover bekend geen schade aangericht aan de kerncentrale. Het stimuleren van de Amerikaanse economie door het opkopen van obligaties stopt waarschijnlijk in oktober. Dat staat in notulen van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed. Op het hoogtepunt van het steunprogramma werd elke maand 85 miljard euro aan obligaties opgekocht. Dan nog het weer. Van het noorden uit geleidelijk meer opklaringen, maar nog wel kans op een regen- of onweersbui. Vannacht op steeds meer plaatsen droog. Morgen geregeld zon, ook weer kans op een regen- of onweersbui bij 25 tot 29 graden.